10 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De twee mannen die gisteren door een arrestatieteam zijn opgepakt in Hattem... zijn vrijgelaten. Ze werden aangehouden omdat ze mogelijk op een boswachter hadden geschoten. Maar de politie concludeert na onderzoek dat daarvan geen sprake is. Het tweetal bleek met een luchtdrukpistool geschoten te hebben in het bos... maar niet gericht op de boswachter, aldus de politie. Een luchtdrukwapen is niet verboden. Wel is een vergunning vereist om ermee te schieten in de openbare ruimte. Het Openbaar Ministerie moet nu bepalen of de mannen vervolgd worden. Zes mensen in het Duitse Bottrop, vlakbij Oberhausen... hangen op grote hoogte in een mandje van een gestrande luchtballon. De ballon is tegen een hoogspanningsmast gevaren en zit nu vast in de mast. Elektriciteitsbedrijven zijn bezig om de stroom van de leidingen te halen. Reddingswerkers van de brandweer proberen de gestrande passagiers te redden. Een landmijn in het oosten van Oekraïne heeft het leven gekost aan drie kinderen. Een vierde kind raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De kinderen zijn tussen de 10 en 15 jaar oud. De landmijn ontplofte in de industriestad Horlivka... in de buurt van het rebellenbolwerk Donetsk. In Oost-Oekraïne woedt sinds 2014 een burgeroorlog. Volgens een VN-rapport lopen meer dan 200.000 kinderen daar... groot risico om door mijnen of andere explosieven getroffen te worden. En in de eredivisie heeft Feyenoord vanavond overtuigend met 2-1 gewonnen van Vitesse. De winnende goal viel in de 87e minuut na een vrije trap door Robin van Persie. Even later werd de Rotterdamse spits na een tackle met rood van het veld gestuurd. Vitesse-spits Tim Matafs brak tijdens de wedstrijd zijn onderbeen. De Sloveen kwam na een duel verkeerd terecht. Hij is maanden uitgeschakeld. Eerder vandaag won de Graafschap met 2-1 van Willem II. FC Groningen FC Utrecht eindigde in 1-1. AZ Pek Zwolle werd 2-2 en Heracles won met 2-1 van FC Emmen. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en valt er een bui. Vannacht koelt het af naar zo'n 5 graden. Morgen soms zon en af en toe een buitje.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 terug bij Peaceful Radio Show 1300 uur 2. En we gaan eh, nog even lekker zitten voor een uurtje nieuwheidsmuziek. Twee nieuwe werkjes, tenminste voor dit programma. Want eh, dit eh, werkje van dit album van Juval Ron... dat heet Six Healing Sounds, is niet van dit jaar. Het is een Journey to Health and Happiness. Nou, dat is een vrolijk begin... Ehm, maar dat is een, eh, een werkje van een aantal jaren geleden. 2013. Ja, zag ik heel erg in de verte. tweede werkje is wel nieuw. Woodland Moons van Marcia Watson Bendo. Ehm, en dat, eh, ja, dat is onlangs op de markt gebracht. Of moet nog komen. Soms lopen we, nou soms, regelmatig met Peaceful Radio Shows lopen we vooruit in de tijd en zijn het werkjes die nog moeten komen. Goed, meer informatie via de website peacefulradio.info. Veel luisterplezier. This is guitarist Matt Marshak, and you're listening to Peaceful Radio. Unterm Baller Talent Race War, unterm Baller Talent Race War, unterm Baller Umzambala zalen reiswa, umzambala zalen reiswa, Untermaler Talent, Reismo, Untermaler Talent, Reismo. Unterm Balatern in Reisung, unterm Balatern in Reisung, Unterm Baller sein Reis, unterm Baller sein Reis, www.spiralingmusic.com. That's spiral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 listening to Peaceful Radio. are listening to Peaceful Radio. I'm Michael Kolwitz, Chapman Stick soloist. Please visit my website at www.michaelkolwitz.com. This is Michael Stribling, one of the artists on Peaceful Radio. Thanks for tuning in today. Please visit my website at www.leela-music.com.